De bankdirecteur komt uit die voorkust en zou een aanhanger zijn van Bakpo, Die weigert af te treden als president, hoewel, zijn rivaal Ouattara de verkiezingen van november heeft gewonnen. De Centrale Bank van West-Afrikaanse landen vergaderde gisteren in de hoofdstad van Mali, Bamako. Na afloop van de vergadering verklaarden vrijwel alle leiders van de deelnemende landen dat er een nieuwe gouverneur zou komen. Het weer, Overwegend bewolkt met een enkele opklaring en minima rond 3 graden. Plaatselijk mist en daarbij iets kouder. In de loop van de nacht vanuit het noorden lichte regen.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 De 25-jarige vrouw werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg nadat ze een week vermist was geweest. De zaak kreeg veel aandacht. Begin deze week ging een opsporingsprogramma op de Britse televisie over de moord. Een paar dagen later werd de Nederlandse buurman van het slachtoffer opgepakt. Hij is een architect uit Brabant die in Bristol samenwoont met zijn vriendin. Over een motief voor de moord heeft de Britse justitie niets bekendgemaakt. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is waarschijnlijk nog een half uur bezig met de ontruiming van het Lichtenberg ziekenhuis. Van de 172 patiënten zijn er al meer dan 100 geëvacueerd met ambulances en taxis. De meeste gaan naar de twee andere locaties van Meander in Amersfoort en Baarn. 34 patiënten konden al naar huis. Het ziekenhuis ontruimt uit voorzorg omdat de stroom er kan uitvallen. De locatie Lichtenberg heeft problemen met de stroomvoorziening sinds vrijdag toen er in een transformatorhuisje brand was. Waarschijnlijk kunnen de geëvacueerde patiënten pas over een paar dagen terug. De gouverneur